1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De luchthaven van Hongkong heeft voor de tweede dag op rij... alle uitgaande vluchten geannuleerd. Honderden demonstranten bezetten de terminals van het vliegveld... en blokkeren de vertrekhallen. De betogers zijn boos over het gewelddadige optreden van de politie... tijdens de protesten die al tien weken duren. Ze protesteren tegen toenemende invloed van China... en eisen democratische hervormingen. Ze willen dat de leider van Hongkong, Carrie Lam, opstapt... De luchthaven van Hongkong is een van de belangrijkste en grootste ter wereld. Op het Griekse eiland Evia woedt een grote bosbrand. Er trekken dikke rookwolken over het eiland... en ook Athene, 100 kilometer verderop, heeft last van de rook. Vanwege die rook en de harde wind is het voor helikopters lastig om te blussen... en ook brandweerwagens hebben moeite het dichtbeboste gebied te bereiken. Inwoners van, de drie, van drie dorpen op Evia staan ook met hun koffers klaar om te evacueren. In grote delen van Griekenland geldt code oranje vanwege extreme droogte. De Hongaarse politie heeft in de auto van de twee opgepakte Nederlanders nog meer drugs gevonden. In het busje van de twee lag nog eens 17 kilo aan verdovende middelen. Volgens de politie is nu in totaal voor ruim 300.000 euro aan drugs gevonden. Een van de twee verdachten is atleet Rolf B. Het duo werd op het festival Siget opgepakt voor drugshandel... Op de prijslijst die de twee bij zich hadden is te zien dat ze voor één ecstasy pil 15 euro vroegen. De Nederlanders riskeren een levenslange gevangenisstraf. In de haven van Rotterdam zijn honderden kilo's cocaïne onderschept. Het zat in twee containers. In eentje werd vruchtensap vervoerd... en de andere partij zat in een container met fruit. In verband met de vondst zijn vijf mensen opgepakt. Het weer, het is vanmiddag wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui... met kans op onweer en veel regen in korte tijd.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 Mueve Licht verspreid, gespreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er tussenin. Maar ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. Dag allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het spijt me lieve papa, ik dank heel veel aan u. Het huis dat u Schat kwam regelrecht uit Avenue. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag lieve rest van Nederland, dat lieve allemaal.